Mark Hokke met het NOS-journaal. Facebook heeft maatregelen aangekondigd om politieke beïnvloeding rond de Europese verkiezingen in mei te voorkomen. Zo moet duidelijker worden wie er achter politieke advertenties zitten en wie daarvoor betalen. Ook mogen bedrijven en instellingen alleen in hun eigen land politieke berichten plaatsen. Facebook kreeg de laatste jaren veel kritiek om het nepnieuws dat wordt verspreid op het netwerk. Zo zouden, Rus, zo zouden vanuit Rusland berichten zijn verspreid om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie heeft zelfstraffen van 20 en 22 jaar geëist... voor de moord op elektricien Ali Motammed uit Almere. De 56-jarige man werd in december 2015 op weg naar zijn werk... op straat geliquideerd. Amsterdammers Anouar B. en Morio M. hebben de liquidatie volgens het OM uitgevoerd... Vlak na de dood van Mohammed bleek dat hij in Iran bij verstek veroordeeld was voor een grote bomaanslag in de jaren 80. De IVD denkt dat de Iraanse geheime dienst betrokken is bij de liquidatie. Reisorganisatie TUI houdt rekening met een kostenpost van 200 miljoen euro... nu de Boeing 737 MAX 8-toestellen aan de grond moeten blijven staan. Dat komt onder meer doordat de vervangende toestellen meer brandstof verbruiken... Het bedrijf voorziet een omzetdaling van zo'n 17 waar eerder een gelijke omzet werd verwacht. TUI verwacht dat de zuinigere 737 MAX-toestellen halverwege juli weer ingezet mogen worden. De olievlek op de Noordzee die naar de Waddenzee dreef... is opgeruimd door Rijkswaterstaat. Er spoelt waarschijnlijk geen olie aan op de Waddeneilanden... maar uit voorzorg staat wel een ploeg klaar op Texel... om eventueel deeltjes olie direct op te ruimen. Gisteren maakte de Waddenvereniging zich nog grote zorgen over de olievlek. Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Het weer op de meeste plaatsen zonnig. Alleen in het zuidoosten ontstaan wat stapelwolken. staat verder nauwelijks wind. Het is 13 tot 17 graden. Morgen verspreid stapelwolken met in het binnenland later in de middag kans op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.